bladzijde 11. Voor mensen die hetzelfde druk hebben als ik. En voor anderen, het is gewoon het tweede hoofdstuk. Ik ga de voorbeelden lezen. Eén. ركب إبراهيم الحصان يداعب إسماعيل القطة يحصد الفلاح القمح تأكل الشاة فولا وشعيرا سمعت النصيحة يسطع النور في الحجرة تجري السفينة على الماء عليكم السلام ورحمة الله هل تحب السفر؟ mensen die het boek nog niet hebben, die kunnen natuurlijk lezen van dat pdf-bestand die ik gestuurd heb. Uh, Wie wil de voorbeelden lezen? Altijd dezelfde. Is er iemand anders die de voorbeelden wil lezen? طيب البرودر عثمان المغربي تفضل ركب إبراهيم الحصان يداعب إسماعيل القطة يحصد الفلاح القمح تأكل الشاة فولا وشعيرا سمعت النصيحة النصيحة يسطع النور في في الحجرة تجري السفينة على الماء هل تحب السفر بارك الله فيك هل آه، خد ألين زين نمبر اين موت ركبة في plaats van ركبة ركبة إبراهيم الحصانة نعم ان زين نمبر اخت dus de laatste zin هل تحب السفر في plaats van هل Eh, ik weet niet wat je zei, tahubbu of zo. Het moet hel tuhibbu safara. naam. En nog iemand anders die de voorbeelden wil lezen? Of barakallah. Iemand anders? Doe de met zo, mag. ركب إبراهيم الحصان يتاعب إسماعيل القط يحصد الفلاح القمح تأكل الشاة فولا وشعيرا سمعت النصيحة يسطع النور في الحجرة تجري السفينة على الماء هل تحب السفر بارك الله fik. Heel goed, doet het zo. Alleen uh, zin nummer 5 moet zijn. Sami'atu an-nasihata. In plaats van an-nasihatu. Uh, en waarom het zo is, dat zullen we inshallah een keer leren. Want het gaat hier om maf'ul bihi. سمعت النصيحة طيب Ik ga nu eventjes vertalen. Dus als jullie met jullie pennen of potloden erbij zetten wat het betekenen. Rakiba Ibrahimu al-Hisana. Ik ga eerst woord voor woord vertalen en daarna de hele zin. Rakiba betekent instappen of rijden. Ibrahimu, dat is een naam. Al-Hisana is de paard. Dus Ibrahim rijdt, of reed eigenlijk in de verleden tijd, reed op de paard. Op de paard. Nou, Yuda'ibu Ismailu al qibba Yuda'ibu speelt Ismail, dat is de naam. Al-Qitta is de kat. Dus Ismaïl speelt met de kat. Yahsudu al-fallahu al-qamha. Yahsudu betekent hij oogst Al-fallahu betekent de boer Al-qamha betekent de graan dus de boer oogst graan de graan تأكل الشاة فولا وشعيرا Yuda'ibu betekent toch hij vermoeid. Nee, vermoeit. La. Yuda'ibu, dat is eh, wederzijds, wederzijds spelen. Yeta'abu is, hij wordt moe. Yeta'abu betekent moe. Yuda'ibu, dat is wederzijds spelen. De ene speelt met de ander uh, shatu fulan wa sha'iran. De geit, dat is de shat. Ta'kulu betekent eet. Fulan, dat zijn bonen. En sha'iran, dat is gerst. Dus de geit eet bonen en gerst. Sami'atun nasihata. Ik luisterde, dat betekent sami'atu. An nasihata, dat is het advies. dus ik, ik luisterde naar het advies. Yasta'u ad-nuru fil hujrati. Yasta'u betekent valt, binnenvalt, binnenvalt. Hij valt binnen. An-nur, dat is licht, het licht. Fi betekent in al-hujra. Al-hujrati betekent de kamer. Dus het licht valt binnen in de kamer. تجري السفينة على الماء تجري betekent letterlijk rennen, rennen. En uh, betekent de boot. Ala betekent op. En alma betekent het water. Dus de boot vaart op het water. Hel betekent, dat is een, een, een woord waarmee je een vraag kan stellen. Hel is in het Nederlands. Als je het werkwoord in de persoonsvorm gaat, gaat eh, omdraaien. Dan stel je een vraag. Je zegt, jij gaat naar school. Ga jij naar school? Dat is dus eigenlijk de bedoeling van hem. Tohibbo, Uh, eh, houden van. Je houdt van. Asafara. Dat is reizen. Het reizen. Niet zo snel. Ik zal mijn best doen. Hel tuhibbu as-safara? Hou je van het reizen? Dat is de laatste zin. Hou je van het reizen? Ja, heeft iedereen alles opgeschreven? Moet ik iets herhalen? Zin 4. تأكل الشاة فولا وشعيرا Dus de geit eet bonen en gerst. Nummer 3. يحصد الفلاح القمح. De boer oogst de graan. Oh, dat is 5? Nee, dat is 4. Vier, dat is de shatu voelen wa sha'iran. Het woord yahsudu. Sier, ja. Dus is, het deze zin wat je wil? Drie, bij mij, dat is yahsudu. Al-fallahu, al-qamha. Dus de boer oogst de graan. اوكي uh, كنت مسخين خلاص ايفا سنال هرهالم خلاص اوكي ركب ابراهيم الحصان ابراهيم راي uh, ريد اوبن بارت يداعب اسماعيل القطه اسماعيل سبيلت ميد كات يحصد الفلاح القمح تبور اوخت خرام تأكل الشاة فولا وشعيرا de geit eet bonen en gerst. سمعت nasihata, ik luisterde naar het advies. يسطع النور fil hujrati, het licht valt in de kamer. Tajzi as safinatu السفينة al الماء de boot uh, vaart op het water. Hel tuhibbu safara? Hou je van het reizen? Is het in deze zin mogelijk om de alif in plaats van hel te gebruiken? Ja, heel goed, broeder Osman al-Maghribi. Voor de laatste zin bedoel ik bijvoorbeeld Atuhibbu safara? Naam, Atuhibbu safara is precies hetzelfde Hel tuhibbu safara. Naam, hel is hetzelfde als a. Ah, maar dit eventjes terzijde. We gaan even naar de uitleg. Jullie kunnen ook meevolgen. Mensen die het boek eh, Abu Suleiman. Wil je wat vragen? Voorbeeld 8. Hel tuhibbu as-safara. Is dat niet? Hou jij van? Ja. Hou, hou jij van het reizen? Wat zei ik dan? Van het reizen. Oké, ja, is het het. Hou jij van reizen? Want as-safar, dat is niet reizen. Dat is niet een werkwoord. As-safar is een zelfstandig naamwoord. Het reizen. Dus daarom heb ik het zo vertaald. Hou jij van het reizen? Omdat reizen is... Eh, of as-safar hier is zelfstandig naamwoord. Ism. Naam. Reed op het paard, Ismaël speelt met de kat, de boer oogst de graan, de geit eet bonen en gerst. Ik luisterde naar het advies. Het licht valt binnen in de kamer. De boot vaart op het water. Hou je van rijden. Naam. heel goed. Naam zuster om uh, eh, Hadia. Hadia. Ik heb een vraag over punt 5. Faddali. Sami'atun nasihata. Is toch verleden tijd. Ja. ik luisterde naar het advies. Dat klopt. Nee, ik luisterde. Dus verleden tijd. Nou, gaan we naar uitleg. De mensen die het boek hebben, kunnen meevolgen. عرفنا فيما مضى أن الجملة المفيدة تتركب من أجزاء هي الكلمات ونريد أن نعرف في هذا الدرس أنواع الكلمات فنقول Wat wordt hier gezegd? We hebben geleerd dat een jumla mufida, een kalam, die bestaat uit onderdelen. In deze onderdelen heten kalimaat, woorden. Kalimaat. Kalimaat, dat is meervoud van kalimatun. Kalimatun betekent een woord. Kalimatun betekent woorden. Nu willen wij deze les weten welke soorten zijn deze woorden. De soorten zijn. Wat de soorten zijn van deze woorden. Van deze onderdelen. إذا بحثنا في الجمل التي معنا وجدنا أن الكلمات إبراهيم وإسماعيل والفلاح ألفاظ تسمى بها أشخاص Als we gaan kijken naar de voorbeelden, naar de woorden bijvoorbeeld, dan zien we dat de woorden Ibrahim, Ismail, Al-Fallah, de boer, deze woorden Met deze woorden benoem je mensen. Met deze woorden noem je mensen. وأن الكلمات الحصان والقطة والشاة ألفاظ تسمى بها أنواع من الحيوانات en dat de woorden al-hisan, de paard al-qit, de kat al-shaat, de geit dat zijn woorden waarmee je dieren noemt. وأن القمح والفول والشعير ألفاظ تسمى بها أنواع من النبات إن القمح graan إن الفول بونة إن الشعير gerst dat zijn woorden waarmee je planten noemt وأن الحجرة والسفينة والماء ألفاظ تسمى بها أنواع من الجماد عند الدفور الحجرة the camel والسفينة the boat والماء het water met deze woorden noem je voorwerpen وأن النصيحة والنور والسفر ألفاظ تسمى بها أنواع أخرى من المعاني en dat de woorden النصيحة het advies het licht النور السفر het reizen dat zijn woorden waarmee je andere dingen noemt behalve deze vier die we genoemd hebben mens, dier, plant, voorwerp met een nasiha, advies je noemt gewoon iets anders wat, wat je in je hoofd hebt, denkbeeldig een noor, het licht wat je ziet. Het is geen voorwerp, geen mens, geen dier en geen plant. Als safar ook het rijden, dat is ook iets wat aangegeven wordt met het woord als safar. ولذلك تسمى كل كلمة من هذه الكلمات اسما Daarom worden deze woorden ism genoemd. Deze woorden worden dus ism genoemd. وكذلك كل كلمة تسمى بها إنسان أو يسمى بها إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر وعليكم السلام ورحمة الله Dus alle woorden waarmee je een mens kan noemen, of een dier, of een plant, of een voorwerp of iets anders, dat noemt men ism. Dat is de definitie van al-ism. نعود nu ga ik even naar de volgende alinea نعود للجمل مرة ثانية فنجد أن كل كلمة من الكلمات ركب يداعب يحصد تأكل تدل على حصول فعل في زمن خاص En als we nog een keer kijken naar de voorbeelden, dan zien we dat de woorden rakiba, rijden, yuda'ibu, spelen, yahsudu, oogsten, ta'kulu, eten. Dat zijn allemaal woorden die uh, duiden op een gebeurtenis in een bepaalde tijd. Deze woorden die duiden op een gebeurtenis in een bepaalde tijd. فلفظ ركب مثلا يدل على الركوب في الزمن الماضي bijvoorbeeld rakiba reed reed die duidt op het rijden in het verleden tijd in verleden tijd in de verleden tijd ويداعب spelen يدل على المداعبة في الزمن الحاضر die duidt op het spelen, de gebeurtenis spelen in de tegenwoordige tijd. Of in de toekomende tijd, ook in de toekomst. Yuda'ibu kan eh, duiden op de gebeurtenis spelen in de tegenwoordige tijd, maar ook in, in de eh, toekomst. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريدر ik wil inshallah inschrijven oké نعم ولذلك تسمى كل كلمة من هذا النوع فعلا daarom worden deze woorden fi'al genoemd. En dat zijn simpelweg de werkwoorden in het Nederlands. Dus werkwoorden, wat zijn dat? Dat zijn woorden die duiden op een gebeurtenis in een bepaalde tijd. وعند تأمل الجمل الثلاث الأخيرة en als we kijken naar de laatste drie zinnen dus fi'al heet in het Arabisch of uh, werkwoord heet in het Arabisch fi'al Als we kijken naar de laatste drie zinnen, نجد أن الكلمات في على هل إذا نطق بكل منها وحده لم يفهم له معنى كامل En als we kijken naar de laatste drie zinnen, dan zien we dat de woorden fi, in, ala, op, hel Ik heb uitgelegd wat help betekent. Ik ben nog steeds bezig met bladzijde 11. Dus deze woorden, als we deze woorden alleen uitspreken, dan hebben we geen complete betekenis. Kijk, als ik zeg bijvoorbeeld shajaratun, boom, shajaratun, boom, dan heb je in je hoofd iets. Dan heb je een voorstelling van een boom dat ik het over een boom heb. Maar als ik zeg fi, in of ala, op, dan heb je nog niks in je hoofd, een voorstelling. Pas als ik het volgende woord noem. وإذا نطق بكل منها في جملته ظهر معناه كاملا Maar als ik hem noem, dus die woorden fi'ala, in de zin, dan wordt de betekenis duidelijk. وتسمى كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث حرفا وكذلك كل الكلمات التي من هذا النوع en deze woorden heten dus harf Dus wat is een harf? Dat is een woord die op zich geen betekenis heeft, pas als je hem gebruikt met een ander woord. Dan wordt de betekenis duidelijk. Voorvoegsel, voorzitsel, mag je ook noemen, ja. En hier hebben we dus drie voorbeelden van gehad. Dat is fi, ala en hel. Dat is harf. Ja, harf. Nou. En ja, we hebben eerder in de inleiding gezien, in de volgende eh, les, dat al-kalam, die bestaat uit drie onderdelen, namelijk al-ism, al-fi'al, al-harf. En dat is wat we vandaag hebben gehad. En ik hoop dat het duidelijk is. Dus ism, samenvattend, is iets waarmee je een mens een dier, een plant of eh, iets anders, of een voorwerp, of iets anders mee noemt. Dat is een ism. En die, heeft, die is niet gekoppeld aan tijd. Die is niet gekoppeld aan tijd. Die heeft een betekenis in zichzelf, maar is niet gekoppeld aan tijd. Terwijl een fial is een woord die in zichzelf ook een betekenis heeft. Je hebt een bepaalde voorstelling, die heeft te maken met een bepaalde gebeurtenis, maar die is wel eh, gekoppeld aan tijd. In een bepaalde tijd. Naam. Nou, Zelfstandig naamwoord, dat is ism. Eh, en harf, dat is een woord die in zichzelf geen betekenis heeft, maar pas als je hem gebruikt met een ander woord. Dan pas wordt het betekenis duidelijk. Dat zijn de drie onderdelen van al-jumla al-mufida. Dus overal in het Arabisch kun je alleen maar deze drie onderdelen vinden. Je kan geen vierde onderdeel vinden. Het zijn alleen maar drie. Of je hebt een ism, of je hebt een pian of je hebt een harf en geen iets anders. Dus regel, stelregel nummer, nummer drie. het boek gaat gewoon verder met de, met de nummering van de regels. Nu zijn we bezig met regel nummer 3. We hebben 1, 2 gehad en nu 3. Al-kalimatu, dus al-qaidatu al-salisatu, de derde stelregel. Al-kalimatu, thalathatu anwa, ismun wa fi'lun wa harf. فالاسم كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر والفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص والحرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره Dus wat zegt deze derde stelregel? Die zegt dat een woord die bestaat uit drie delen. Je hebt drie soorten woorden. Ismun, fi'lun wa harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Deze dingen moeten jullie onthouden. Ism, fi'l, harf. Al-ism, dat is alles waarmee je een mens kan noemen. Of een hayawan, een dier, of een plant, of een voorwerp of iets anders. En een fial is een woord waarmee je een gebeurtenis aanduidt in een bepaalde tijd. En al-harf, dat is ieder woord uh, die in zichzelf geen betekenis heeft, maar de betekenis pas duidelijk wordt als je hem gebruikt met een ander woord. Dat is dus de les van vandaag. En als dat allemaal duidelijk is, dan gaan wij, de idnillahi ta'ala, over tot de oefeningen. Maar voordat we, gaan, voordat we dat gaan doen, wil ik even vragen of jullie vragen hebben over de les. Onderdelen van de zin. De al-jumla al-mufida. Zijn er vragen? Als er vragen zijn, dan wil ik graag uh, handen omhoog. zuster Umm Abdullah. تفضل. أحسنت نعم حرف voorbeelden van harf dat is في على من إلى هل enzovoort die in zichzelf geen betekenis hebben Salafi. Je mag via de mic je vraag stellen. Eh, wat is de juiste vertaling van Hosool? Hosool, dat is een ism. En het woord of het werkwoord die daaruit voortvloeit, dat is hasala. Hasala. En hasala betekent plaatsvinden. Plaatsvinden, gebeuren. Hasala is plaatsvinden. Nou. Duidelijk? وجزاك Nog andere vragen? Geen andere vragen? Dan gaan we naar de oefening.